Bloem met het NOS Journaal. Opnieuw heeft een oppositiepartij van Hongkong zichzelf ontbonden. De partij zegt geen andere keus te hebben vanwege enorme politieke druk. In 2020 werd in China een wet aangenomen die het stadsbestuur van Hongkong meer mogelijkheden geeft om tegenstanders aan te pakken. En sindsdien zijn tientallen politieke en maatschappelijke partijen ontbonden, schrijft de Hong Kong Free Press. In februari hief de grootste oppositiepartij van Hongkong zichzelf op. Zanger Douwe Bob heeft op het laatste moment een optreden afgeblazen... omdat hij naar eigen zeggen werd geconfronteerd met een zionistische poster en pamfletten. Hij zou optreden voor een Joods voetbaltoernooi in Amsterdam. Een woordvoerder van dat toernooi zegt dat er sprake is van een misverstand... over de betekenis van de term zionisme. In het noorden van Tanzania zijn bij een busongeluk gisteravond tientallen mensen omgekomen. Twee bussen met, kwamen met elkaar in de botsing en vlogen in brand. Volgens de president van Tanzania kreeg een van de bussen plots een lekke band... waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. Wordt gesproken van zeker 37 doden en tientallen gewonden. Op het NK Turnen in Rotterdam heeft Elijah Faveres drie gouden medailles gewonnen. De 18-jarige Turner won de toestelfinales ringen, voltige en rek. Gisteren had van Veren al brons veroverd op de meerkamp. Bij de vrouwen pakte Tisha Volleman opnieuw twee titels. Na het goud op de meerkamp en bij het dansen gisteren... werd ze vandaag Nederlands kampioen op het onderdeel rek en vloer. Het weer blijft nog lang zonnig en warm met vanavond uiteindelijk een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm. Maximaal 30 tot 33 graden. Dinsdag en woensdag wordt het mogelijk nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10... En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud...